4 uur. Marnik Ampersen eh, met het NOS-journaal. De politie heeft een verdachte aangehouden voor de moord op advocaat Dirk Wiersum. Het gaat om een man, maar de identiteit is nog niet bekendgemaakt. De man werd dinsdag aangehouden in een woning... waar vervolgens huiszoeking is gedaan. Meer aanhoudingen worden niet uitgesloten. Advocaat Wiersum werd twee weken geleden doodgeschoten... bij zijn huis in Amsterdam. Bij een aanval met een mes op het hoofdbureau van politie in Parijs... zijn zeker vier mensen omgekomen. De dader is doodgeschoten. De aanleiding voor de aanval is nog onduidelijk. Een medewerker van de politievakbond zei tegen Franse media... dat de dader al twintig jaar bij de politie werkte. Uit voorzorg zijn de omgeving van het politiebureau... en een nabijgelegen metrostation afgesloten. Premier Philippe en minister van Binnenlandse Zaken Castaner... zijn ook bij het bureau aanwezig. De aankoop van aandelen Air France KLM door de Nederlandse staat heeft wel degelijk effect, zegt minister Hoekstra. Volgens hem heeft Nederland in gesprek over het bestuur van de holding nu een betere positie. Begin dit jaar kocht de staat voor 750 miljoen euro 14% van de aandelen... om invloed te kunnen uitoefenen en om de belangen van KLM goed te waarborgen. Kamerleden zeiden vorige week nog niets te merken van dat effect. Minister Hoekstra vraagt hen nu om geduld te hebben. In Frankrijk is opschudding ontstaan na de zelfmoord van de directeur van een kleuterschool in Pantin, vlakbij Parijs. De 58-jarige Christine Renon verhing zich bijna twee weken geleden in de hal van haar school, zoals vandaag bekendgemaakt. Vlak voor haar overlijden schreef ze een brief aan een aantal schooldirecteuren en aan de vakbond, waarin ze haar grote werkdruk en uitputting beschreef. Vandaag, op de dag van haar begrafenis, zijn er op verschillende plaatsen in Frankrijk bijeenkomsten van onderwijzend personeel. Het weer, de buiigheid neemt af. Af en toe komt ook de zon er tussendoor en het is een graad of 15.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 Want het is, het is goed voor ons mensen, het is goed voor de dieren, het is goed voor het klimaat. Volgens mij vergeten we dat wel eens. Kijk, het is heel eenvoudig. Doe allemaal het licht uit en kom naar een van de nou wel honderden activiteiten eh, in het donker tijdens die Nacht van de Nacht.